uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het Imatra zijn vannacht drie vrouwen op straat doodgeschoten. De dader, een man van 23, kon direct worden opgepakt... omdat er net een politieauto langskwam toen het gebeurde. Zijn motief is niet duidelijk. Hij schoot de vrouwen neer vlak voor een restaurant in het centrum van de Finse stad... op een plek met veel uitgaanspubliek. De Italianen stemmen vandaag in een referendum over een grondwetswijziging om het land beter bestuurbaar te maken. De Italiaanse premier Renzi heeft al gezegd dat hij opstapt als een wetsvoorstel wordt verworpen. Ook in Oostenrijk gaan mensen naar de stembus. Daar wordt een nieuwe president gekozen. De strijd gaat tussen de linkse Alexander van der Bellen en Norbert Hover van de rechtspopulistische FPE. In de Twentse plaats Hengevelde is een man van 21 doodgevonden in een weiland. Hij was vannacht met anderen op een feest in een buurtcentrum dat naast het weiland staat. Het slachtoffer komt uit Reden in Gelderland. Hoe hij is overleden is niet duidelijk. De politie doet onderzoek op de plek waar hij is gevonden. Basisscholen hebben weinig vertrouwen in het meldpunt voor kindermishandeling. Daar bericht het tv-programma De Monitor vanavond over. De helft van de basisscholen vindt dat het lang duurt voordat er iets met een melding gebeurt. Ook horen ze vaak niks terug als ze aan de bel trekken. De Duitse minister van Verkeer vindt dat Nederland en Oostenrijk zeuren over de plannen voor tolheffing. De twee landen willen een rechtszaak aanspannen als Duitsland tol gaat heffen op de autobaan. De Duitse minister heeft daar weinig begrip voor. In de krant Beeld wijst hij erop dat Nederlanders veel gebruik maken van de Duitse snelwegen. En ook Oostenrijk moet volgens hem niet zeuren, want Duitsers betalen daar al jaren tol. Het weer, vooral in de noordelijke provincies, komt nog mist voor. De komende uren verdwijnt die mist en wordt het, net als in het zuiden, zonnig.